Dijkers met het NOS NSC-leider Van Vroonhoven noemt het vertrek van Agnes Jozef bij de partij doodzonde. Jozef stapt over naar BBB en neemt haar zetel mee naar die partij. Ze voelt zich niet genoeg gesteund bij NSC, vooral in haar kritiek op het nieuwe pensioenstelsel. Ze wil dat mensen kunnen kiezen of ze zich daarbij aansluiten of in het oude stelsel blijven. BBB steunde dat voorstel van haar wel. Jozef stapt per direct over omdat er in september over pensioenen wordt gedebatteerd. Oekraïne zegt dat het documenten in handen heeft weten te krijgen... die bewijzen dat Rusland Oekraïense kinderen heeft ontvoerd. De papieren zijn gevonden op de computersystemen van het bestuur van de bezette Krim... die de Oekraïense Veiligheidsdienst wist te hacken. In de duizenden documenten staan profielen van de Oekraïense kinderen... hun nieuwe adressen en papieren die bewijzen dat Rusland de kinderen... de Russische nationaliteit heeft gegeven. De rente in de, in de Verenigde Staten blijft voor de vijfde keer op rij onveranderd... ondanks druk van president Trump om de rente te verlagen. Dat heeft de Amerikaanse centrale bank bepaald. De rente in de VS ligt al lange tijd tussen de 4,25 en 4,5 procent. Daardoor is geld lenen voor Amerikaanse burgers en bedrijven relatief duur. Volgens de Fed is het nodig om de inflatie onder controle te houden... maar Trump eist dat de rente omlaag gaat zodat geld lenen goedkoper wordt... Op luchthavens in het Verenigd Koninkrijk is chaos ontstaan door een storing bij de luchtverkeersleiding. Daardoor ging het luchtruim vanmiddag op slot en konden er urenlang geen vliegtuigen opstijgen of landen. De storing is inmiddels verholpen, maar zorgt nog steeds voor problemen. De storing komt precies in de week dat de schoolvakanties zijn begonnen. En het op de Britse luchthavens drukker is dan normaal. Door de problemen zijn tientallen vluchten geannuleerd. Het weer is op de meeste plaatsen droog momenteel. Maar vannacht komt er meer bewolking voor en dan kunnen er ook weer wat buien vallen. Het koelt dan af naar 13 tot 17 graden.